De Amsterdammer werd aangehouden in een woning in Vlaardingen. Hij is de hoofdverdachte in de zaak. De zes andere jonge mannen die een paar uur na de schietpartij werden aangehouden worden over hun betrokkenheid verhoord. Het slachtoffer was net als de hoofdverdachte een bekende van de politie en werd gisteravond verscheidene keren beschoten. De 16-jarige jongen overleed in het ziekenhuis. Volgens de politie kenden de hoofdverdachte en het slachtoffer elkaar. Voor het eerst in twee jaar is in Nederland weer een geval van gekke koeienziekte ontdekt. De ziekte is vastgesteld bij een ruim 10 jaar oude koe die op het slachthuis is getest ministerie van Landbouw benadrukt dat heel veel dieren worden getest en dat er maar heel weinig gevallen van gekke koeienziekte voorkomen. Het Centraal Veterinair Instituut verwacht dat in Nederland de komende jaren af en toe een besmette koe zal voorkomen. De verkeersboetes gaan waarschijnlijk met 15% omhoog. Volgens Haagse ingewijden wil het kabinet met die maatregel 50 miljoen euro binnenhalen. Het hoopt ook dat de verhoging goed is voor de verkeersveiligheid. Mensen gaan mogelijk voorzichtiger rijden als ze meer moeten betalen voor een overtreding. In 2008 gingen de boetes al met 20% omhoog. De olieramp in de Golf van Mexico heeft BP tot nu toe 6,2 miljard euro gekost. Alleen al de afgelopen maand is er 2 miljard euro bijgekomen. Er worden kosten gemaakt door onder meer schadeclaims en de schoonmaakoperatie. Bij de Russische stad Volgograd in het zuidwesten van het land zijn bij nieuwe bosbranden zeker vijf mensen omgekomen. De branden zouden zijn ontstaan door vonken van stroomkabels die door de harde wind waren losgerukt. Bij eerdere bosbranden in Rusland deze zomer kwamen 50 mensen om... en werd een gebied zo groot als Noord-Brabant en Gelderland samen verwoest. En dan het weer. Vanmiddag steeds meer zon en het wordt ongeveer 19 graden. Vanaf morgen enkele dagen zonnig nazomerweer met temperaturen boven de 20 graden.